4 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Op het Museumplein in Amsterdam hebben honderden mensen geprotesteerd... tegen het faillissement van het Slotervaartziekenhuis. Het waren vooral oud-medewerkers van het ziekenhuis. Met protestborden, leuzen en toespraken... stelden ze vooral de gebeurtenissen van de afgelopen weken aan de kaak. Een arts sprak zijn afschuw uit over de wat hij noemde... kille, ongeïnteresseerde houding van een regering die wegkijkt. De man die in Breda afgelopen nacht werd neergestoken en even later overleed was waarschijnlijk een willekeurig slachtoffer. Dat concludeert de politie na het bestuderen van de beelden en het verhoren van getuigen. De man van 23 uit Dordrecht werd rond 4 uur vannacht op straat vlakbij het centrum van Breda neergestoken. Werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Een man van 36 uit Breda is aangehouden. Hij wordt verdacht van doodslag. In Egypte heeft de Veiligheidsdienst in de woestijn 19 militanten doodgeschoten. Onder de doden zouden ook de daders zijn van een aanslag op een bus. Daarbij kwamen twee dagen geleden zeven koptische christenen om het leven. De Egyptische autoriteiten hebben foto's vrijgegeven van de gedode militanten. Daarop is ook een vlag van islamitische staat te zien. De terreurorganisatie eiste vrijdag de verantwoordelijkheid op voor de aanslag op de bus. China heeft Pakistan steun beloofd. Pakistan zit in grote financiële problemen. Vorige maand vroeg het land al een lening van het IMF van enkele miljarden... in ruil voor economische hervormingen. En eerder kreeg Islamabad 6 miljard dollar van Saoedi-Arabië. Hoeveel China geeft is nog niet bekend. Pakistan is belangrijk voor China... omdat het op de route van Azië naar Europa ligt. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig in het oosten wat bewolking.